Maar dat kan een woordvoerder van het ministerie van Defensie niet bevestigen. De Waalse krant meldt dat de bestuurder van de auto is gevlucht. Bij het incident is niemand gewond geraakt. Bomexperts zijn onderweg naar de kazerne om te onderzoeken of er explosieven in de auto liggen. In Polen kan de nationalistisch-conservatieve partij Recht en Rechtvaardigheid alleen gaan regeren. De partij heeft de absolute meerderheid gekregen bij de parlementsverkiezingen, al was de winst minder groot dan verwacht. Het is voor het eerst sinds 1989 dat een partij groot genoeg is om alleen te regeren. Recht en rechtvaardigheid is de partij van oud-premier Kaczynski. De partij is fel tegen de komst van moslimmigranten. De verwachting is dat Polen zich minder zal richten op Brussel en Berlijn en een blok wil vormen met andere landen in Oost-Europa. De Libreien in Zwolle is door het culinaire vakblad Lekker uitgeroepen tot beste restaurant van Nederland. Het drie-sterren-restaurant van chefkok Johnny Boer stond vorig jaar nog op de derde plaats in de lijst van 500 beste restaurants. Nummer twee dit jaar is Interscaldes in Kruiningen, derde is De Leest in Vazen. NAC Breda heeft Marines Dijkhuizen aangesteld als nieuwe trainer. Hij is de opvolger van Robert Maaskans, die begin deze maand aan de kant werd gezet. Dijkhuizen tekent een contract tot half 2017. Hij was eerder trainer van Excelsior en de Engelse club Brentford, waar hij vorige maand na tegenvallende resultaten werd ontslagen. Het weer in de loop van de dag op steeds meer plaatsen zon. Het wordt 14 graden in het noorden tot lokaal 17 in het zuidoosten. Morgen opnieuw veel zon en nog iets warmer dan vandaag. Dit was het en op...